zijn gelekt. RTL Nieuws meldde afgelopen avond onder meer dat ouderen met een aanvullend pensioen van 10.000 euro en meer volgend jaar moeten inleveren. En dat alleenstaande ouders met een minimuminkomen er het meest op vooruit gaan. Premier Rutte reageert komende dag in een brief op de uitgelekte stukken. Voor rijke Nederlanders zullen de ingrijpende hervormingen van de kabinetten Rutte op lange termijn anders uitpakken dan voor mensen met een kleine portemonnee. ING onderzocht de effecten van de hervormingen. Daaruit blijkt dat rijkere Nederlanders meer geld kwijt zijn aan bijvoorbeeld pensioen en zorg. Mensen met lagere inkomens zijn meer tijd kwijt omdat ze bijvoorbeeld langer moeten doorwerken of aan mantelzorg. Het Rutte-beleid is wel goed voor de economie, concludeert ING. Bij een zelfmoordaanslag in Syrië is de leider van een van de belangrijkste radicale Syrische rebellengroepen gedood. Behalve de opperbevelhebber kwamen ook zeker twaalf commandanten van de groepering om het leven. Dat zeggen Syrische staatsmedia, plaatselijke activisten en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De zelfmoordaanslag werd gepleegd tijdens een vergadering van de groep. Het weer, het is bewolkt, maar droog.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 Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee andere verdachten in beeld in de zaak van het film in de kleedkamer van hockeyclub HGC in Wassenaar. Een van de verdachten werd samen met de hockeytrainer aangehouden. De 45-jarige man had dvd's met opnames van de meisjes in zijn bezit. De andere verdachte is nog niet aangehouden. Ook in zijn woning zijn dvd's gevonden met opnames uit de kleedkamer. Volgens het OM heeft de hockeytrainer tot maart dit jaar vrouwen en meisjes gefilmd. Vijf oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet de Prinsjesdagstukken direct openbaar maakt. De SP, PVV, CDA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn er woedend over dat de cijfers over de koopkracht zijn gelekt. RTL Nieuws meldde afgelopen avond onder meer dat ouderen met een aanvullend pensioen van 10.000 euro en meer volgend jaar moeten inleveren.